5 uur. Manix Ampersen met het NOS-journaal. Voor het eerst is buiten China iemand overleden aan het coronavirus. Het gaat om een man van 44 uit de Chinese stad Wuhan... die overleed op de Filipijnen. 15 Nederlanders zijn met een Europese evacuatievlucht vertrokken uit Wuhan. Twee van hen hebben hun Chinese partner meegenomen... en in het vliegtuig zitten ook andere EU-burgers. Het is de bedoeling dat de Nederlanders vanavond in Nederland aankomen. De Arabische Liga heeft het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnen unaniem veroordeeld. De landen noemden het plan op een top in Cairo onrechtvaardig. De Amerikaanse voorstellen respecteren volgens de Liga niet de minimale rechten en verwachtingen van de Palestijnen. De Palestijnse president Abbas dreigt alle betrekkingen met Israël en de VS te verbreken, zei hij in een toespraak. Volgens hem houden de landen zich niet aan afspraken en schenden ze het internationaal recht. Een dronken automobilist heeft in Sydney vier kinderen doodgereden. Drie kinderen raakten gewond, een van hen is er slecht aan toe. De 29-jarige bestuurder van een pick-up truck ramde de slachtoffers toen ze op de stoep liepen. Het gaat om kinderen tussen de 8 en 13 jaar. Drie van hen komen uit hetzelfde gezin. Volgens Australische media waren de kinderen op weg om een ijsje te halen. Fotograaf Eddy van Wessel heeft voor de derde keer de zilveren camera gewonnen. Hij won dit keer met een fotoserie over IS-families op de vlucht in Syrië. Het zijn volgens de jury indringende zwart-witbeelden van IS-terroristen en hun familie... die hun laatste schuilplaats verlaten. Het weer. In het noorden kunnen een paar buien vallen.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 You say that maybe we're fading. I don't wanna hear the truth. Don't see no one but you. I don't wanna hear the truth. No. Take me back to where we were, to a place that doesn't hurt. Take me back to where we were, cause I can't let you go till you go, go, go. No, I can't let you go. Cause you said we would go, go, go. Go. Yeah. lay blame. You say we work it out slowly. Well, my treasure, things change. See, I heard you got a new trophy. I don't wanna hear the truth. Don't see no one but you. I don't wanna hear the truth. No, take me back to where we were, to a place that doesn't hurt. Take me back to where we were, were. Cause I can't let you go until you night home.